Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Monti wil een Europese top houden over anti-Europees populisme, waarin volgens hem grote gevaren schuilen. De premier signaleert oude stereotypen en oude spanningen, vooral in de relaties tussen Noord- en Zuid-Europa. Monti heeft al vaker gezegd dat de eurocrisis Europa uit elkaar kan trekken. Hij wil dat de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Rome bijeenkomen om zich over het populisme te buigen. In de politieke barometer zijn de VVD en de PvdA nu even groot. Beide partijen staan in de peiling van Ipsos Sinovate op 35 zetels. In de barometer van woensdag stond de VVD nog twee zetels voor op de PvdA. De SP is een zetel gedaald en komt op 21. Ook de PVV daalt een zetel en staat op 19. Het CDA krijgt er in de barometer 1 bij en komt op 13. D66 verliest er 2 en staat op 11. Duikers gaan vandaag in de Maas bij Maastricht opnieuw zoeken naar sporen van Tanja Groen. De 18-jarige studente verdween spoorloos in 1993. Twee weken geleden vonden duikers in de Maas een fiets die lijkt op die van Groen. Ze doken in opdracht van een groep belangstellenden die al jaren probeert de zaak op te lossen. Er werd ook een buis gevonden waar mogelijk sporen van de studenten op zitten. Vandaag gaan duikers proberen een tweede buis uit het water te halen. De politie heeft de fiets en de eerste buis in beslag genomen voor verder onderzoek. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius heeft toch een individuele gouden medaille veroverd op de Paralympische Spelen in Londen. De Blade Runner liep een wereldrecord en prolongeerde daarmee zijn titel op de 400 meter. Op de 100 en de 200 meter greep Pistorius naast het goud. In Peking was hij vier jaar geleden op die afstanden wel de beste.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 Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. that seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. you at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.